Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. In Japni waarschuwing weer ingetrokken. Hij was van kracht in twee kustprovincies... na een aardbeving gisteravond voor de kust van Fukushima. Die had een kracht van 7,4. In grote delen van Japan waren heftige schokken te voelen. Meteen na de aardbeving werd gewaarschuwd voor vloedgolven tot 3 meter hoog. Bewoners gingen massaal naar hoger gelegen gebieden. De autoriteiten roepen mensen nog steeds op weg te blijven van de kust. In 2011 werd Fukushima getroffen door een veel zwaardere aardbeving met een kracht van 9, gevolgd door een kernramp. De kerncentrale zou deze keer geen schade hebben opgelopen. Bij veel kinderdagverblijven is er reden tot zorg. Ze hebben bijvoorbeeld de veiligheid niet op orde of te weinig personeel. Dat meldt de Volkskrant, die 3000 opvanglocaties onderzocht. Toezichthouder GGD heeft bij meer dan de helft van de onderzochte verblijven reden tot zorg. Uit het onderzoek blijkt verder dat kinderopvang in arme buurten slechter scoort dan in rijkere wijken. Minister Ascher van Sociale Zaken noemt dat zorgelijk. Donald Trump trekt op de eerste dag als president de stekker uit de onderhandelingen voor het trans Partnerschap, TPP. Hij heeft dat gezegd in een video, waarin hij zijn plannen bekendmaakte voor zijn eerste honderd dagen als president. Tijdens zijn verkiezingscampagne zei Trump al dat hij af wil van het vrijhandelsakkoord. Hij noemt het een ramp voor de Amerikaanse economie, omdat het banenverlies veroorzaakt. Bij een ongeluk met een schoolbus in de Amerikaanse staat Tennessee zijn zes kinderen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde in de stad Chattanooga. Daar kwam de bus op zijn kant tegen een boom terecht. In de bus zaten 35 kinderen van tussen de 5 en 10 jaar oud. 23 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Een paar kinderen zouden er slecht aan toe zijn. Het weer opklaringen bij een graad of 9, overdag in het westen wat zon. In het oosten is het vaak bewolkt, het wordt zo'n 12 graden.